Trudy Vendrich met het NOS-journaal. Bij de Rotterdamse jongen gemeld die betrokken was bij de rellen van zaterdagavond bij de Kuip. Hij gaf zich aan nadat zijn foto en die van vier anderen gisteravond waren gepubliceerd op de politiewebsite. De jongen van 18 uit Capelle aan IJssel is meteen vastgezet. De Rotterdamse politie dreigt de foto's van alle relschoppers op billboards in de hele stad te tonen als ze zich niet aangeven. Premier Rutte zit niet erg met de opmerking van PVV-leider Wilders gisteren tijdens algemene beschouwingen. Maar nou Wilders zei dat de premier iets normaal moest doen. Maar volgens Rutte kan dat gebeuren in de hitte van het debat. Die opmerking was onvoorbereid, zei hij op zijn wekelijkse persconferentie. De premier vindt het veel erger dat Wilders aanvallen op PvdA-leider Cohen en Kamerlid Al Bayrak deed, die hij wel had voorbereid. De nieuw gekozen president van Zambia, Michael Sata, heeft in zijn overwinningstoespraak gezegd dat buitenlandse bedrijven zich moeten houden aan sociale arbeidswetten. Buitenlandse investeerders zijn belangrijk, maar ze moeten zich houden aan de wet, zei Sata. Met zijn uitspraken refereerde hij vooral aan Chinese bedrijven die 2 miljard dollar hebben geïnvesteerd in Zambiaanse kopermijnen. Sata zei in het verleden dat Chinese bedrijven Zambianen als slaven uitbuiten. Hij wil nu de belastingen voor de mijnbouwsector verhogen en de kloof tussen arm en rijk verkleinen. President Saleh van Jemen heeft na zijn terugkeer in het land opgeroepen tot een staakt het vuren. Volgens Saleh lag een oplossing voor het bloedvergieten niet bij wapens, maar bij een dialoog. Saleh keerde vanochtend onverwacht terug in Jemen nadat hij drie maanden geleden ernstig gewond was geraakt bij een aanslag op zijn paleis. De demonstraties tegen Saleh worden met harde hand neergeslagen, daarbij zijn honderden mensen om het leven gekomen. Het weer bewolkt en plaatselijk een bui, maar ook af en toe zon. Temperatuur 17 graden in het noorden en een graad of 19 in het zuiden. Het weekend veel zon en hogere temperaturen. Dit was het NOS. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat file tussen knooppunt Eemnes en Eembrugge 4 kilometer. A10 West naar Zaanstad voor de Continental 3. A12 Utrecht richting Den Haag tussen Nieuwerbrug en Reewijk 5 na een ongeluk, maar de weg is daar weer vrij.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 21 e jaar alweer van die hitlijst. Aflevering 38, vandaag 23 september 2011. In de lijst 18 stijgers, 2 zittenblijvers, 17 dalers en 3 nieuwe binnenkomers. Uit de lijst verdwenen zijn The Black Eyed Peas, Don't Stop the Party, Kate Ryan, Love Life en Elena met Disco Romance. Snelste stijger die komt er volgens mij nog aan. Dus ik heb ja, die komt er straks zelfs aan. Something in the Water, Brock Fraser, 9 plaatsen winst. Snelste dalen, Coldplay, Every Drop is a Waterfall. Van 17 in één keer zakken naar nummer 30. En langs noteren natuurlijk met 21 weken Give Me Everything Tonight, Pitbull en zijn vrienden. 23 september vinden we ook wel terug in de geschiedenisboeken. Onder andere 1875 William Bonney, dat is wel Billy the Kid, die wordt voor de eerst gearresteerd. 1932 is de Koninkrijk Hadjas en Najab Dat wordt samengevoegd tot het Koninkrijk Saoedi-Arabië. In 1999 is het de NASA laat weten dat ze contact met de Mars Climate Orbiter verloren hebben. Dat alles op 23 september. 23 september 2011 begint de tweede uur van de Euro Breakdown met de nummer 19.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 Got to love you, got to love you, got to love you, got to love you, got to love you, baby, got to love you. king or clown. Only thinking about themself alone. Listen, Mickey, now baby, telling me how my sound.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 In haar zesde week dat zij in de lijst der lijsten staat, gaat ze omhoog van 16 naar nummer 12. Daarvoor hoorde je dit van eh, Brooke Fraser, Something in the Water. En die is deze week de snelste stijger. In totaal gaat zij namelijk 9 plaatsen omhoog in haar derde week alweer. Daartussen zitten wel wat platen hoor. Ina Rider, de Club Rocker op 15. Room 5, Christina Aguilera, Moves Like Jagger op 14. En 13 is er voor Jennifer Lopez en Lil Wayne. I'm Into You. Wil je het lijst nou nalezen? Dat kan hoor, hij staat op internet. www.cfmzandvoort.nl Dan kan je hem nog even helemaal nalezen. Zie je ook uh, de tweede plaats van James Morrison staan. Hij komt natuurlijk nieuw binnen met de single I Won't Let You Go op uh, eh, 33. Deze is op nummer 11 in de vierde week. The Slave to the Music. Hold me so start. like it was a melody. on the drum funks me with a shriek. It's touching me when love is No, I can fight it.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 Kijken wij weer even 10 platen achterom. Op nummer 20 Kelvin Harris en Clears en Bounce. In de vierde week eh, stijgen zij vier plaatsen van 24 naar 20. Zeven weken in de lijst Jean-Paul, Alexa Jordan, Got To Love You. In de zevende week omhoog van 21 weer naar 19. Van 11 zakken naar 18 in de tiende week Jesse G, Nobody's Perfect. 11 weken in de lijst, twee plaatsen zakken van 15 naar 17. Beyoncé, The Best Thing I Never Had. In de derde week is er Brock Fraser, Something in the Water. De snelste stijger van 25 naar 16. Van 14 zakken naar 15 de Yo-Yo van de Euro Breakdown. In de achtste week Ina Flowrider, de Club Rocker. 14 weken in de lijst, 5 plaatsen verlies voor Maroon 5, Christina Aguilera, Moves Like Jagger. 13 weken in de lijst van 7 zakken naar 13 Jennifer Lopez, Lil Wayne, I'm Into You. Jennifer Lopez en Papi staan nu 6 weken in de lijst, gaat van 16 omhoog naar 12. En James Morrison is A Slave to the Music.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 Alleen deze zal hem wel iets beter doen, want deze week gaat hij van 12 naar 9. Dus de top 10 in. Zes weken lang staat de eh, plaat nu in de lijst. Jim Clay's Heroes, Adam Levine daarvoor, Stereo Heart. Acht weken staan die in de lijst en gaan omhoog van 13 naar nummer 10. Straks gaan wij weer even kijken wat het weer gaat doen. Maar eerst nog de nummer 8 voor jou. Uit handen van Don Omar. In de 11 week verdubbelt hij zijn positie van 4 naar 8. met eh, Don Omar hebben we de ene laatste daler voor vandaag gehad. Straks voor jou dus nog één daler. Twee zittenblijvers. En vier stijgers heb ik voor je klaarstaan. Dat de eh, top 7 die komt er namelijk aan. Maar eerst even het... Uh... ZFM, Westkust, weerbericht. Vandaag veel zonneschijn. Er zijn wel wat wolkenvelden, maar het blijft overal droog. De temperatuur die stijgt naar de maximale 18 graden. En dat alles bij een overwegend, overwegend matige zuidwestelijke wind. Vanavond en de komende nacht zijn er dan weer flinke opklaringen en kans op wat mist. De wind waait dan eh, matig uit het zuiden. De temperatuur daalt naar een graadje of 9. Morgen beginnen de dag met mist, maar geleidelijk zien we de zon tevoorschijn komen. Het blijft droog en er waait een zwakke tot matige zuidelijke wind. temperatuur stijgt naar maximaal 19 graden, wellicht een graadje of 20 hier en daar. Zaterdagavond, zondagnacht en is er weer kans op mist. De wind waait dan zwak uit zuid tot zuidwest. De temperatuur daalt naar een graad of 11. Zondag ook weer flinke periodes met zon. Het blijft wel droog en de wind die waait zwak tot matig uit het zuiden tot zuidwesten. Temperatuur zondag 21 graden. We gaan dus een eh, lekker weekend tegemoet. Wil je dat zonder boetes doen? Luister dan even. Ik heb namelijk één flitser voor je. Die staat in Haarlem op de Leidse Vaart. De hoogte van het Shell tankstation wat daar zit, daar, wordt je snelheid gecontroleerd. Mocht je daar dus rijden, hou er rekening mee dat ze niet al te hard gaat rijden daar. Het ritme van van Dam. Ladies and gentlemen, let's go! Hier is De nummer 10 van vorige week. Stijgt deze week drie plaatsen vinden we terug op nummer 7. Uh, en toevallig staan ze ook 7 weken in de lijst. Lloyd Andrew 2000 en Lil Wayne, dedicated to my ex. Oh, She gave my love away. I really shouldn't blame her. But now, that pussy is a stranger. De tiende week blijven zij zitten waar ze vorige week ook zaten, namelijk op die nummer 6 plek. En vorige week bleven ze ook zitten op nummer 6. De derde week achter elkaar dat ze net niet de top 5 halen en gewoon op 6 blijven hangen. Lloyd, Android Doust en Lil Wayne, Dedicated to My Ex en Miss That Pussy. De zevende week dus weer omhoog van 10 naar nummer 7. Donna Omar, Danse Coduro, Ria, Rio, Ria, nee, Rio, Miss Sunshine. Jim Clay's Heroes en Adam Levine Stereo Hearts maken de top 10 helemaal compleet. We gaan de top 5 in. We doen dat met de plaat die 8 weken in de lijst staat. Vorige week ook op 8 stond en deze week 3 plekken winst pak dus naar nummer 5. De plaat is van Snow Patrol en heet Call It Out in the Dark.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 Ik zei net al, we hebben nog één zitten blijven. En die zitten blijven die zakt van 2 naar 3. In de elfde week is dit Shakira en Pitbull Rabiosa. Rabiosa, if you don't get enough, let me get that 7 naar 3 en nu van 3 naar 2 Rihanna en Mendown. Ondertussen alweer 8 weken lang in de lijst van Europa. Nog één plaat voor je te gaan. De beste plaat van Europa. 10 weken lang staan ze al in de lijst, net als vorige week. De Red Hot Chili Peppers bovenaan.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 week dus bovenaan de lijst van Europa de Red Hot Chili Peppers, The Adventure of Rain Dance Maggie. Rihanna en haar eh, Man Down van 3 naar 2 deze week. En van 2 naar, 2 naar 3 inderdaad Shakira, Pitbull, Rabiosa. Alsa, Hot Your Ray Tonight Tonight en Snow Patrol Call It Out in the Dark. maakten de top 5 helemaal compleet deze week. Coldplay Paradise, Pixelot, All About Tonight en James Morrison, I Won't Let You Go waren de nieuwe binnenkomers van deze week. Wil je de lijst nalezen? Dat kan. Hij staat op internet www.cfmzandvoort.nl Jongens van je weekend in zitten er al helemaal klaar voor. Weer een bomvolle show zometeen. En volgende week rond deze tijd zeg ik weer eh, tot volgende week.